Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het amateurvoetbal voor senioren verschuift steeds meer van de zondag naar de zaterdag. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal teams dat op zondag speelt... de afgelopen vijf seizoenen is afgenomen met bijna 10 Op zaterdag was er juist een stijging van 13 Dat heeft gevolgen voor de drukte op de velden... want op zaterdag spelen ook bijna alle jeugdteams. De verschuiving komt volgens de clubs omdat zondag steeds meer wordt gezien als de dag van het gezin. Een andere reden zou zijn dat jongere senioren op zaterdagavond graag gaan stappen en daarom niet op zondag willen voetballen. Het dodental na de bomaanslag in Kabul is opgelopen tot 31. Ruim 50 mensen raakten gewond. Vanmorgen blies een zelfmoordterrorist zich op bij de ingang van een gebouw... waar Afghaanse kiezers zich kunnen registreren voor de parlementsverkiezingen in oktober. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. Kort daarvoor had de Taliban zich van de aanslag gedistanceerd. In Stamperschat in Brabant is vanochtend vroeg een man in een invalidewagen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder van de andere auto is doorgereden. Het slachtoffer werd rond kwart voor vijf gevonden in de buurt van de Suikerunie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Wat hij precies mankeert is niet duidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Botlek, het havengebied van Rotterdam, heeft een grote berg metaalafval in brand gestaan. Rozenburg en ook Brielen hadden last van de rook. De veiligheidsregio stuurde voor Rozenburg vanmorgen vroeg een NL-alert. Bewoners kregen het advies de ramen dicht te houden. De brand was lastig te bestrijden omdat het vuur diep in de afvalberg woedde. De berg is met grijpers uit elkaar getrokken en het vuur werd geblust. Het weer nog. Eerst nog zon, maar van het zuidwesten uit meer bewolking en later kans op een bui met onweer. Het wordt 22 tot 26 graden.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 Minute to minute, you'll never know why. Coax her, pet her, better. yet, get her roses and and lollipops love arrow. fourteen or forty, their kids in their hearts keep them handy, flowers and candy, roses and lollipops and lollipops. and lollipop. Eh, welkom bij Tweede Uur van eh, CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Eh, het thema is eigenlijk flowers. En, veel muziek gaat natuurlijk over rozen. En eens even kijken. We begonnen met een prachtig nummer van Natalie Cole. Lollipop and Roses. Ook een nummer wat door heel veel jazzmuzikanten gespeeld is overigens. Ik heb deze versie gekozen. Kwam van een cd'tje Still Unforgettable. Een cd 2008. Natalie Cole. Eh, er zijn meer mensen die iets over rozen gedaan hebben. Onder andere Ben Webster. Die heeft in 1957 een opname gemaakt... samen met Oscar Peterson Trio. En eh, dat is een, bijzondere cd geworden. Is, wordt eigenlijk gerekend tot de, de hoogtepunten van zijn uh, oeuvre in, in die periode. En daar zit ook een bijzonder nummer op. Want dat nummertje wat daarop staat is Roses from Picardy. En nou denk je natuurlijk, Oscar Peterson speelt piano. Maar dat is niet zo. Op dit nummer speelt Ben Webster zelf piano. Het is een van de weinige eh, opnames dat hij zelf piano speelt. Webster als pianist eh, van de cd Soulville. En eh, ja, we willen natuurlijk Ben ook laten horen als saxofonist natuurlijk. Van diezelfde cd Where Are You? Prachtig nummer. Ben Webster, Soulville. Een eh, mooie hoest trouwens ook. Een foto van eh, Ben Webster op de voorkant, wat hij een beetje apart kijkt. Eh, Ray Brown op de bas, Herb Ellis gitaar, Stan Levi drums, Oscar Peterson piano en Ben Webster tenorsaxofoon. Uh, over tenorsaxofoon gesproken, hier horen we Scott Hamilton Quintet met Karen Allison. En Scott Hamilton, als ik, me niet, als ik me goed heb laten informeren... speelt hij vanmiddag in de krocht. Ja, het zal wel druk zijn, denk ik. Dus ik weet niet, misschien is het wel uitverkocht al. Maar eh, heb je geen kaartje, je kan het wellicht nog proberen. Scott Hamilton, vanmiddag in de krocht. Hier in Zandvoort. En hier doet hij samen iets met Karen Allison. Please welcome Karen Allison. restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. And I'd say that I had spring fever when I know it isn't spring. I'm starry eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever? not even spring. I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, and hearing words that I have never heard from a man to I'm as busy as a spider spinning daydreams. as giddy as a baby on a swing, and I haven't seen a crocus. it might as well. says, Get he down's a baby on a swing. And I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on a wing. But I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. Yes, it might as well, might as well be spring. Yes, it might as well be spring. zeg, dat is toch ook wat? Dan kies ik een nummertje uit zonder de Scott eh, op de sax te horen. Is in ieder geval de Scott Hamilton Quintet met eh, Karen Allison. Eh, ja, vanmiddag in de kroeg. Probeer het gewoon. Wie weet is er nog plek. we gaan toch iets over naar wat ja, nummers die wat meer ritme, die wat ja, ruiger zijn. Fields of Flowers is een nummer van Barbara Thompson. Barbara Thompson is een, een saxofonist een bekende saxofonist Engeland. En ik moet hem even een beetje naar een punt schuiven... waarvan ik het echt mooi begin te vinden. Eh, zij is volgens mij getrouwd met John Hisman van Colosseum. Zij is ook eens mee geweest op, op eh, eh, trips met Colosseum... dat ze de saxofoon speelde. Maar hier op dit nummer, Fields of Flowers... speelt ze de, zeg maar de dwarsfluit. Mooi nummer, Fields of Flowers. Barbara Thompson op de dwarsfluit. En uh, dat is het nummer Fields of Flowers uh, van een cd'tje Pure Fantasy. Ik dacht 1984 zie ik hier zijn mijn beeldscherm. Dus dat was mooi. Dat is eigenlijk de jazz rock. Hè. Eh, ik hou er zelf ook wel van. Uh, ja, de, de bollevelden zijn het overigens zeer fraai bij in deze dagen. Dus heb je zin om te fietsen, maak dan een tochtje met vele duizenden langs de bollevelden. Uh, als we dan nou toch wat in het wat ruigere werk zitten, dan kom ik bij Earth, Wind and Fire. Where Have All The Flowers Gone. Een heel bekend nummer, maar een mooie uitvoering dit, vind ik persoonlijk. Eh, eh, eh, Earth, Wind and Fire. Fire in het jazzprogramma. Moet kunnen toch? Where have all the flowers gone? Nou, dat weten we wel. Die staan in Haarlem op het moment. Op de gedempte Oude Gracht. Uh, eens even kijken. Oh ja, George Wellington. Een eh, bekende bandleider. En die eh, heeft, was, was, geboren als Giacinto Figlia. Een Italiaan van Sicilië. En kwam in 1925 naar New York. Heeft ja, tussen 40 en de 50 jaar bij alle grote jongens gespeeld. Dizzy Gillespie, Joe Marsala, Charlie Parker... Uh, Car Winding, Terry Gibbs, Bray Moore, Gary Mulliken. Nou, noem ze allemaal maar op. Heeft bij heel veel gespeeld. En was zelfs leider van de band. En er kwam aanstormend talent in zijn band. Donald Byrd, Jackie McLean, Phil Wood speelde onder andere bij hem. En van een cd'tje, de eh, White Bebop Boys, heet het volgens mij. Vond ik een nummer van zijn trio. En dat heet Hyacinth. En dat past natuurlijk prima bij het thema van vandaag. George Wellington Hyacinth. Wellington, de pianist natuurlijk... Eh, van een cd'tje White Bebop Boys Volume 8, 1951-52. Mooie muziek, Hyacinth. Uh, we maken een overstapje naar een andere muziekgenre. Maar dat vind ik wel heel leuk om te doen, want ik ga eh, wat blues doen. En ik begin met een dame, Nancy Harrow, bekend Wild Women Don't Have the Blues. But while dance all night. Go home and put my man out if he don't act right. Wild women don't worry. Wild women don't have the blues. Wild Women Don't Have the Blues. Volgens Nancy Harrow. Maar dat kan, daar denkt Dee Bridgewater anders over. Die heeft onlangs cd uitgebracht. Memphis, Yes, I'm Ready. En hoewel ze haar moeder beloofd had zich nooit met uh, blues in te laten... Eh, staan op deze cd allemaal bluesnummers. Uh, opgenomen in, ja, in Memphis en in de Royal Studio. Dat was ook de thuisbasis van Al Green... die daar heel veel hits bij elkaar gezongen heeft. En vandaar Dee Bridgewater met een nummertje wat wel grappig is. Eh, op deze cd zijn de arrangementen ook van eh, een, eh, Kirk Whalem, een saxofonist. Mooie arrangementen. En hier het nummer Hound Dog. Didi Bridgewater. Oh, set me up now, baby. I got a story to tell about a dirty old dog. Always sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How <laughs> you like that? You told me you was high class but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And that I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping. cute all you want, but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen. You make me weep and moan. Cause you ain't looking for a woman, Are you looking for. dirty dog. You ain't nothing but a hound dog. Oh, you just a dirty old hound dog. Lord, look at you sniffing and scratching, and trying to get in. I ain't opening up that door, huh? Uh, uh, uh, you is not my friend. Mm-mm. Get on out of here. Scat. D.D. Bridgewater. Het nieuwe cd van haar, 2017 dacht ik. Eh, dan gaan we naar de blues in onze eigen contraien. Dan kunnen we natuurlijk niet om eh, Oscar Benton heen. De, de, de blueszanger van de Oscar Benton Blues Band. Had een tijd geleden een cd'tje Oscar Benton is Still Alive. Maar nu in, eh, heeft hij een nieuwe cd uitgebracht. En die heet I'm Back. En daar klinkt zijn stem inmiddels nog brozer en doorleefder. En lijkt een beetje naar Tom Waits. Maar van hem draai ik dan toch zijn bekendste nummer... de Bensonhurst Blues Revisited. Wanda. You're such a success. Your British secretary. Huh. <laughs> She say you are the best. Merry Christmas, you all. Oscar Benton Blues Band. Oscar Benton, I'm Back. Volgens mij woont hij nog steeds hier in de buurt. In Driehuis, dacht ik. Uh, ja, er was nog veel meer uh, bluesmuziek in de omgeving van Haarlem. Je had natuurlijk ook nog... Je hebt natuurlijk nog een band die heet Barrel House. Die hebben volgens mij in 2016 een eh, prachtige cd opgenomen. En de zangeres van die band, eh, Tineke Schoenmaker, heeft ook een fantastische stem. En ja, hoewel dit jazz is, vind ik toch dat we Barrel House ook gewoon moeten laten horen als muziek uit onze eigen regio. Eh, van de gelijknamige cd Almost There, Barrel House. En zang Tineke Schoenmaker. need to worry no more. No. Slow down, my sister, and slow down, my child. I will carry you for sure. Well, it may be just around the corner. What you are looking for. Mm -hmm. You may find the answer share the good times and we share the pain. It's just that old refrain. Yes, it is. My mama told me you better take it slow. You will get through I know. cd van eh, Barrelhouse, Almost Their eh, titelsong. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Het laatste kwartiertje, twintig minuutjes eh, zat er nogal wat blues in. Maar dat is niet verkeerd natuurlijk. Dat moet ook gedraaid worden op CFM. En er zat natuurlijk ook voldoende jazz in. Eh, we gaan eruit met een nummer van eh, een cd van Erwin Java. De bekende gitarist van, ja, opvolger van Elko Gelling bij Cuban Blizzards. King of the World speelt hij nu in. En volgens mij gaat hij nu op tour met die voetbaldeskundige Johan Derks om een soort bluesprogramma in de theaters te brengen. Erwin Java heeft ook een mooi cd uitgebracht. En die cd heet, dacht ik uit mijn hoofd... Keep, it, keeping in it real. Eh, tot de klok van 12 uur Erwin Java. En wederom met de zangeres Tineke Schoenmaker. Eh, even kijken. Don't give up on. Tot de volgende keer. Maak er een mooie dag van. See you next time. If I fall short if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow. Or oh, tomorrow night, hanging there, babe. But sooner or later know I'll get it right. But don't give up on me. Oh, please, don't give up on me. I know it's late, late in the game. And here in my heart.